Hark met het NOS Journaal. Ondanks de economische recessie raal inkomen er dit jaar niet op achteruit. Dat zegt salarisverwerker ADP. Mensen die zo'n 2500 euro bruto in de maand verdienen... krijgen er ongeveer 13 euro netto per maand bij. Maar het ADP zegt ook dat de koopkracht daarmee niet zal toenemen. Werknemers met een bovenmodel inkomen en oudere werknemers gaan er wel op achteruit. De verhoogde arbeidskorting voor oudere werknemers is afgeschaft en daardoor gaat deze groep tussen de 9 en 50 euro netto per maand minder verdienen. SOA-klinieken gaan alleen nog mensen testen die in risicogroep vallen. Alle andere mensen worden voortaan doorverwezen naar de huisarts. Dat laat het RIVM weten. In de 26 klinieken kunnen patiënten anoniem en gratis getest worden op seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat gebeurt steeds vaker, waardoor de kosten oplopen. Het RIVM hoopt de kosten te kunnen drukken door strenger te selecteren. Tata Mirando van het gelijknamige Koninklijke Zigeunerorkest heeft voor 50 euro een viool gekocht die waarschijnlijk meer dan een ton waard is. De Arnhemse muzikant kocht de viool op een rommelmarkt in Den Bosch van een oudere vrouw. Naast de viool kreeg Tata Mirando er een tas met bladmuziek bij en daarin zat ook een echtheidscertificaat. Uit het certificaat blijkt dat de viool in 1801 is gebouwd door Giuseppe Guadagnini. Kenners schatten de waarde van het instrument tussen de 75.000 en 150.000 euro. In zijn woonplaats Amstelveen is vorige week de vibrafonist Karel Schultze overleden. Hij was een allround muzikant die Toon Hermans en Lee Towers begeleidde, jazznummers speelde en muziek schreef en arrangeerde voor de Skymasters en het Metropoolorkest. Verder was hij een veelgevraagd studiomuzikant en docent op verschillende conservatoria. Schultze begon zijn carrière in het kwartet van Louis van Dijk. In 1961 won dit kwartet het Loosrechtse Jazzfestival en Schultze won de prijs voor beste solist. Karel Schultze was 75 jaar. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een krachtige en aan zee stormachtige zuidwestenwind.